Hij krijgt daarvoor de prijs die erbij hoort, de Gouden Bal. Cristiano Ronaldo van Real Madrid, winnaar van vorig jaar, werd tweede. De 22-jarige Messi werd met zijn club Barcelona dit jaar winnaar van de Spaanse landstitel, de Spaanse beker en de Champions League. Ook de nummer 3 in de eindstand speelt in de Spaanse competitie Xavi Hernandez, een ploeggenoot van Messi. Het praktijkexamen voor brom- en snorfietsers wordt uitgesteld. De invoeringsdatum was 1 januari, maar dat wordt minimaal twee maanden later. De BOVAG heeft dat te horen gekregen van het ministerie van Verkeer. Vermoedelijk krijgt het ministerie het wetsvoorstel niet op tijd rond. Rijscholen die in de opleiding voor het praktijkexamen hebben geïnvesteerd zijn onaangenaam verrast. De BOVAG zit ook nog met een aantal vragen over de brommerlessen. Bijvoorbeeld over het aantal leerlingen dat tegelijk de weg op mag. Minister Eurlings vindt dat vier leerlingen tegelijk de weg op kunnen. De BOVAG vindt meer dan twee al gevaarlijk. In de Amerikaanse Senaat is het debat begonnen over president Obama's plan voor hervorming van het zorgstelsel. Als het wordt aangenomen krijgen zo'n 30 miljoen onverzekerde Amerikanen een zorgverzekering. Het zorgplan is het belangrijkste binnenlandse onderwerp van Obama's regeringsprogramma. Het Huis van Afgevaardigden stemde vorige maand in met een andere versie van het plan. Als de Senaat zijn eigen versie goedkeurt, worden beide wetsvoorstellen samengevoegd en opnieuw in beide kamers in stemming gebracht. Het plan kost de Amerikanen de komende 10 jaar 570 miljard euro. De Republikeinen vinden dat te duur en er zijn ook democratische senatoren die tegen het plan willen stemmen. Het debat in de Senaat kan nog weken duren. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist.